Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het coronavaccin van Janssen werkt voor 66 Dat blijkt uit de tienduizenden tests die tot nu toe met het middel zijn gedaan, zegt de Nederlandse vaccinmaker zelf. Wel werkt het vaccin voor 85 tegen ernstige symptomen van het coronavirus. Mensen zouden dus minder ziek worden. Nederland heeft dik 11 miljoen prikken van het Janssen-vaccin besteld. Voordeel is dat met dit vaccin maar één prik nodig is en je kan het gewoon in de koelkast bewaren. Dick Advocaat blijft gewoon de trainer van Feyenoord. Er gingen geruchten rond dat het niet echt meer boterde tussen de trainer en zijn spelers. Dat is volgens advocaten onzin. zij hebben nooit de illusie gehad dat ze geen vertrouwen in die trainer hadden hebben gehad. Althans, dat, dat, dat vertellen dat is bij hun nooit de discussie geweest. Het gaat de laatste tijd niet echt lekker bij Feyenoord. Ze staan nu vijfde in de eredivisie. Zondag spelen de Rotterdammers de topper tegen PSV. De politie heeft een internationale drugsbende opgepakt. Het gebeurde twee weken geleden al, maar de politie maakt het nu pas bekend. Negen mensen zijn opgepakt. Ze waren onder meer verantwoordelijk voor meerdere drugslabs in Nederland... waar crystal meth werd gemaakt. En een bedrijf uit Biddinghuizen krijgt geen stagiairs meer van Hogeschool Windesheim. Het incassobureau ging niet goed met de studenten om. De werkdruk stapelde zich op, zeggen stagiairs tegen Omroep Flevoland. We werden gedwongen om over te werken en ook om in onze privé-tijd dingen voor het werk te doen. Er werd ook gezegd dat ik beter moest presteren, anders volgden er consequenties. Ik voelde mij als een pion die geld op moest brengen voor de baas. We werden als volledige werknemers behandeld en niet als stagiairs. Ook vakbond CNV Jongeren vindt het niet kunnen. Een stage is om te leren, niet om targets te halen en als volwaardige werknemer mee te doen. Het bedrijf zelf zegt niks te weten van het stopzetten van de samenwerking met de hogeschool. Meerdere stagiairs hebben hun stage tevreden afgesloten volgens het bedrijf. Krijg je nog het weer. Er kan nog een buitje vallen. Het is rond de 9 graden.